Mariette Krol met het NOS Journaal. In Noorwegen is de recherche ingezet om te helpen zoeken naar een vermiste Nederlander. De 47-jarige Arjen Kamphuis is al sinds 20 augustus niet meer gezien. Hij was op vakantie in het noorden van Noorwegen... en is daar waarschijnlijk een wandeltocht in de bergen gaan maken. Kamphuis is een bekende cybersecurity-specialist uit Amsterdam... en werd vorige maand alweer op zijn werk verwacht... maar is daar dus niet verschenen. Het meisje uit Rotterdam dat in Egypte onverwacht is bevallen van een zoon... kan waarschijnlijk toch op korte termijn terug naar Nederland. Volgens haar moeder kan ze donderdag in Cairo een noodpaspoort ophalen. De 18-jarige Rotterdamse was op vakantie in de badplaats Hurghada... toen ze daar tot haar verrassing beviel. Ze kon het kindje niet in Egypte aangeven omdat de vader niet bekend is. En daardoor leek haar verblijf in Egypte nog weken te gaan duren. De Afghaanse man die in Amsterdam een aanslag pleegde... door twee mensen neer te steken... hield er rekening mee dat hij zijn daad niet zou overleven. In zijn woning in Duitsland is een testament gevonden... heeft zijn advocaat gezegd tegen het ANP. De man, Jawed S., voelde zich diep beledigd door Geert Wilders... en zijn cartoonwedstrijd, zegt zijn advocaat. Met de twee Amerikanen die hij neerstak gaat het beter. Ze herstellen, zei de Amerikaanse ambassadeur vanavond in RTL Late Night... De twee komen de komende dag met een verklaring over wat hen is overkomen. En kroondomein Het Loo gaat ook dit najaar dicht voor het publiek... zodat de koninklijke familie daar kan jagen. Dat is tegen de wil van de Tweede Kamer... die in april uitsprak dat het landgoed het hele jaar open moet blijven. Maar minister Schouten zegt dat ze dat voorstel niet kan uitvoeren... omdat de koning het kroondomein beheert. Het weer lokaal nog een regen- of onweersbui, verder bewolking en wat opklaringen.